Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Vanaf volgende maand zal waarschijnlijk minder melkvee ziek worden door het Smallenberg-virus. Dat zegt een viroloog van het Centraal Veterinair Instituut. Uit onderzoek blijkt dat 70% van de dieren antistof heeft aangemaakt. Dat is veel meer dan tot nu toe was aangetoond. De viroloog kan niet zeggen hoe sterk het aantal ziektegevallen daalt... omdat niet duidelijk is of de antistoffen bij alle dieren leiden tot immuniteit. Bij een Israëlische vergeldingsactie in de strook zijn twee Palestijnen omgekomen. Ze zaten in een auto die door een raket werd getroffen. Kort daarvoor waren twee raketten vanuit Gaza op Israël afgevuurd. Daarbij raakte niemand gewond en er werd ook geen schade aangericht. Volgens Israël is een van de Palestijnse slachtoffers de leider van de militante beweging Volksverzetcomité's. Het programma van Koninginnedag wordt niet versoberd, zo meldt de Koninklijke Bond van Oranje Verenigingen. In overleg met de Rijksvoorlichtingsdienst en de gemeenten Renen en Veenendaal is afgesproken dat de festiviteiten dit jaar even feestelijk zullen zijn als normaal. Vanwege de gezondheidstoestand van prins Friso was eerder nog niet duidelijk op welke manier Koninginnedag zou worden gevierd. De voorbereidende activiteiten waren zo lang op een laag pitje gezet. De Loveboat gaat naar de schroothoop. Het cruiseschip Pacific Princess wordt na 40 jaar uit de vaart genomen. Volgens de Italiaanse krant La Repubblica is het schip gekocht door een Turks sloopbedrijf voor zo'n 3,3 miljoen dollar. Het ligt nu nog in de haven van Genua. De Pacific Princess werd wereldberoemd door de Amerikaanse tv-serie The Love Boat. Die werd uitgezonden van 1977 tot 1986. De serie had wereldwijd miljoenen kijkers en maakte cruisevakanties enorm populair. Het weer vanavond en vannacht is het overal bewolkt en valt vooral in het noorden wat regen. Ook morgen bewolkt met af en toe regen bij maximaal rond 12 graden. In de middag klaart het vanuit het noordwesten af en toe op. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.